dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis. Nou. Consumentenvuurwerk moet veiliger, vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. De afgelopen jaren werd van het legale vuurwerk dat door door inspectie werd getest ongeveer een kwart afgekeurd. Het ging onder meer om vuurwerk dat omvalt, te vroeg ontploft of te veel vonken geeft. Importeurs mogen dat vuurwerk niet in de handel brengen, ze moeten dat laten vernietigen. Dit jaar moeten de importeurs dat vernietigen van het afgekeurde vuurwerk zelf betalen. Zo ze moeten stimuleren om veilig vuurwerk uit het buitenland te halen. Wakker Dier meldt dat de groothandels Macro en Daily XL geen kikkerbillen meer verkopen. Zo zijn gebeurd op verzoek van Wakker Dier. Volgens de organisatie worden de poten van levende kikkers afgesneden... waarna sommige dieren nog vele uren doorleven. Hoeveel kikkerbillen er in Nederland worden gegeten weet de organisatie niet. Wel zou vaststaan dat Nederland een van de grootste importeurs van Europa is. Macro en Daily Excel waren nog niet bereikbaar voor commentaar. In Beeldhoven hebben gemaskerde mannen vannacht een oude echtpaar thuis overvallen. Ze bonden een van de twee vast en bedreigden het stel met wapens. Ook een mantelzorger in het huis in Beeldhoven werd bedreigd. Niemand raakte gewond. De overvallers namen spullen mee uit het huis en vluchtten daarna in een zwarte BMW van een van de bewoners. Er zijn dit jaar weinig ongelukken gebeurd met grote vliegtuigen. Het waren er wereldwijd 19. Dat is het laagste aantal in jaren, meldt de Nederlandse onderzoeksorganisatie ASN. Die telt alleen ongelukken mee met vliegtuigen waarin minimaal 14 mensen kunnen. Aanslagen op vliegtuigen, zoals op vlucht MH17, zijn niet opgenomen in de lijst. Er waren dus minder ongelukken, maar wel meer doden dan vorig jaar. Vorig jaar waren het er 265, dit jaar 526.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 Koen, Gerard en Dominier hier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen.